Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen uit de buurt van Kiev kunnen worden geëvacueerd. Ze komen bijvoorbeeld uit Irpin, ten noorden van de Oekraïnse hoofdstad. Sinds vanochtend is er een staakt het vuren, zodat burgers weg kunnen komen, zegt verslaggever Bruno Beekman in Kiev. Die mensen komen dan naar hier, die worden dan opgevangen aan het centraal station, maar meestal, de meesten gaan rechtstreeks naar het station om zo vlug mogelijk eh, op een van de vele treinen, kan ik ook heugelijk melden, een van de vele treinen die van Kiev het centraal station naar eh, het westen, naar Lviv gaan. Ook in Mariupol in het zuidoosten zou na twee dagen van proberen nu dan echt een wapenstilstand zijn, zodat mensen weg kunnen, maar het is onduidelijk of de evacuaties ook daar zijn begonnen. Onder meer door de oorlog in Oekraïne gaat iedereen er waarschijnlijk op achteruit. Volgens het CPB daalt de koopkracht gemiddeld met 2,7 procent. Maar als het tegenzit kan dat nog hoger uitvallen. De onderzoekers maken zich vooral zorgen over mensen met een laag inkomen. Zeker als ze bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis wonen of een variabele eh, energiecontract hebben... Ja, dat betekent gewoon dat die mensen echt eh, een veel hoger bedrag dan nu eh, aan energiekosten kwijt zijn. De politie in Deventer heeft vannacht een man aangehouden voor een plofkraak in Duitsland. Die was vannacht bij een geldautomaat in een plaatsje net over de grens. Meerdere ruiten zijn gesprongen, auto's zijn beschadigd. De verdachten gingen er vandoor. Na een achtervolging is één van hen dus aangehouden in Deventer. Als het aan de EU ligt, komt er een verbod op gouden paspoorten. In sommige landen, zoals Malta of Cyprus, kun je voor een flinke smak geld een EU-paspoort kopen... Voor rijke Russen is dat erg interessant. Die kunnen daarmee makkelijker reizen, zegt nieuwsuurverslaggever Sibe En je kunt jezelf een beetje beschermen of, je zou kunnen zeggen, ongrijpbaar maken voor overheden. Bijvoorbeeld als je je vermogen, ik noem het nog maar eens een dwarsstraat, voor Poetin veilig wilt stellen. Als je je dan eh, op Malta eh, bevindt en je kunt je vermogen ook naar Europese banken doorsluizen, dan kan Poetin er minder makkelijk bij. Maar eh, je kunt ook een beetje spelen daarmee. Dus je kunt er ook voor zorgen dat bepaalde delen van je vermogen juist weer in Rusland staan, zodat de Europese Unie er moeilijker bij kan. Of er ook verbod komt is nog maar de vraag. De landen die meedoen aan de handel zullen dat waarschijnlijk blokkeren omdat ze er veel aan verdienen. Het weer volop zon en de temperatuur loopt behoorlijk op vandaag naar 12 tot 14 graden.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 Dat komt door een pechgeval. En tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting.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 Samen met Harpo brengt Frida een bewerking van Movie Star. Vervolgens horen we Frida in het prachtige To Turn the Stone. En tot slot haar versie van Fernando. todo här funkar ju jättebra. Triple Play, Sterren van Toen. Ik heb gekozen voor een wat andere aanpak. De items en albums wisselen elkaar af. De artiesten in dit blokje zijn alle overleden. Een eerbetoon dus. Allereerst Freddie Mercury met The Great Pretender. Vervolgens Amy Winehouse met Back to Black en Elvis Presley met het prachtige In the Ghetto. like a crown could cry as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.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 Well, the world turns and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies. cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Play in the Spotlight. Strictly a One-Eyed Jack brengt alles weer in samen wat Mellencamp zo overweldigend goed maakt. Driving in the Rain wordt gevolgd door Sweet Honey Brown... en Strictly a One-Eyed Jack is de titelsong van John Mellencamp's nieuwe album. Johnny Brown. Triple Play. Triple Play. Triple Play. Lieselotte van Doren is een Belgische countryzangeres met originele songs en een uniek stemgeluid. Songs over eenvoud en puurheid, natuur en schoonheid. Kortom, de grondbeginselen en de ziel van country uit het hart die vertedering, sentiment en gezelligheid oproept, waarbij iedereen kan wegdromen. train nostalgie van afdruipt. One Hit Wonder is meestal bekend geworden bij het grote publiek dankzij die ene hit.